Hij denkt dat ruim 85% van de belastingbetalers profiteert van de maatregel. Die geldt voor een half jaar. De Griekse regering trekt er zo'n 650 miljoen euro voor uit. De band De Dijk heeft afgelopen avond zijn laatste openbare concert gegeven. Dat was in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Komende dag is er nog een concert voor vrienden en familie. Zanger Huub van der Lubbe maakte afgelopen zomer bekend dat De Dijk er na 41 jaar mee ophoudt. Onder meer omdat hij gehoorproblemen heeft. De afscheidstournee begon in september met vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. De dijk werd opgericht in 1981 en had hits als Mag het licht uit en Als ze er niet is. In Iran is de bekende actrice Taraneh Ali Dousti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze wordt verdacht van het verspreiden van nepnieuws. Vorige week plaatste ze een bericht op Instagram... waarin ze steun betuigde aan de eerste demonstrant... die wegens deelname aan de protesten tegen het regime werd geëxecuteerd. En werd op 9 december opgehangen. Het Instagram-account van Ali Dousti lijkt te zijn verwijderd. De afgelopen tijd zijn in Iran meer prominenten gearresteerd vanwege hun steun aan demonstranten. Bij de wereldbeker in Calgary heeft Patrick Roest een zeldzaam verlies geleden op de 10 kilometer. Hij werd tweede achter de Italiaan Davide Chiotto. De eerste Italiaanse winst op die afstand in 16 jaar. De Nederlander Bo Snelling pakte het brons. Het weer in het oosten bewolkt en de rest van het land helder. Het gaat aan 5 tot 9 graden vriezen. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking.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 myself believing this night will never go front of me into the night I see the headlights shine down on me I'm saying my last goodbye Live now forever It's now or never It's only a matter of time Just a matter of days Only a matter of time I'll never lose it It's only a matter of time Just a matter of days So for tonight the moment Electro.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 best I for me. allemaal fijne dagen en een voorzitter.